hoe deze mensen zo snel mogelijk aan het werk kunnen worden geholpen. Bij verschillende noodopvanglocaties zijn gisteravond en vannacht bussen met asielzoekers aangekomen. Ze komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat vol zit. Bij het sportcentrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam kwamen drie bussen met iets meer dan 200 asielzoekers aan. In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zitten sinds vannacht 57 asielzoekers. Dat kunnen er de komende week 350 worden. Ook in Zeist en Roosendaal in Noord-Brabant worden honderden slaapplaatsen geregeld. In Nunspeet, Brummen en Oosterhout gaat het om kleinere aantallen. Deze en andere gemeenten hebben gehoor gegeven aan de noodoproep gisteren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om tijdelijke slaapplekken in te richten. De tweede dag van de algemene beschouwingen, die rond middernacht zijn afgesloten, stonden vooral in het teken van de vluchtelingenstroom. Alle partijen benadrukten de ernst van het probleem, maar de standpunten lagen ver uiteen. Wel vroeg een Kamermeerderheid om meer geld voor opvang in Nederland en in de regio. Verder heeft premier Rutte gezegd dat minister van de Steur de politiebonden uitnodigt om vandaag te praten over de CAO. Wat Van de Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen dat ze het gesprek niet uit de weg gaan. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Groningen en AZ verloren hun eerste groepswedstrijd. Olympique Marseille was met 0-3 te sterk voor Groningen. En AZ ging in Belgedoom met 3-2 onderuit tegen Partizan. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 10 tot 12 graden. Overdag valt er lokaal een bui, er is af en toe zon... en de maxima komen in de middag uit tussen 17 en 18 graden. Ook zaterdag is nog kans op een enkele bui, daarna blijft het droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 I gave some then, but now I intend to dedicate love to give it more. One moment in time, one stirring twist of lime. A gentle breeze whispering trees. Our hearts in conversation. Jump into the ocean, dreaming in slow motion.